Veel slachtoffers die door familie zijn begraven zijn niet in de officiële cijfers verwerkt, zegt de regering. Vandaag komen twee chirurgische teams van hulporganisatie Coordate mensen in nood terug in Nederland. Ze hebben in de hoofdstad Port-au-Prince operatiekamers ingericht. Het verkeer in delen van het westen van het land heeft last van de sneeuw. Op de A7 Hoorn richting Zandam en op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staan lange files. De A9 staat vanaf Alkmaar tot aan het knooppunt Bad Hoeverdorp 34 kilometer file. Sneeuwbuien trekken van het noorden naar het zuiden over de kust en het midden van het land. Ook rond Rotterdam blijft de sneeuw op de weg liggen. Volgens de ANWB stonden er rond half zeven al veel meer langere files dan normaal. In het midden, zuiden en oosten van het land lijken de problemen erg mee te vallen. De gemeente Rotterdam gaat 33.000 mensen met problemen helpen. Kwetsbare groepen als zwerfjongeren, dementerende ouderen en mensen met psychische problemen krijgen intensieve begeleiding van een hulpverlener. Die helpt bij het zoeken naar een huis, werk en zorg. De nieuwe aanpak is een proef die loopt tot 2014. In Griekenland staken vandaag de ambtenaren tegen de komende bezuinigingen. Scholen en openbare gebouwen zijn dicht. Ziekenhuizen behandelen alleen noodgevallen en de luchtverkeersleiding werkt niet. Op het vliegveld van de Griekse hoofdstad Athene zal geen enkel toestel landen of vertrekken. In verband daarmee zijn vanaf Schiphol zeker drie vluchten geannuleerd. In het Olympische dorp in Vancouver zijn de Nederlandse sporters, officials en coaches officieel verwelkomd. Ze werden welkom geheten door de burgemeester van het atletendorp, de Canadese ex-roeister Tricia Smith. Veel sportlieden, onder wie de schaatsers, waren afwezig vanwege de training. Het weer bewolkt is in het westen en noorden kans op sneeuwbui, later in het hele land. Het is 4 tot 6 graden onder nul. In de middag is het net onder het vriespunt.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 Tijd voor Vrijdagavond live, rechtstreeks vanuit de bar van Hotel Hoogland. Vandaag met een bijdrage van het jazzteam van CFM. Samenstelling en presentatie Tom Hendricks. Techniek Roy Haldeman. Het is vrijdag 5 februari. Precies een jaar geleden dat mijn vrouw is overleden. Ien was onder andere muzieklerares in het middelbaar onderwijs muzikaal vooral klassiek georiënteerd. Maar toen ik in 1991 voor het eerst bij haar thuis kwam, ontdekte ik te midden van haar platen en cd's toch drie jazz-cd'tjes. Die heb ik altijd gekoesterd in mijn steeds verder uitbreidende verzameling. Ien zorgde er zo'n 15 jaar geleden ook voor dat ik eens te gast mocht zijn in een programma van CFM Jazz. Dat toen werd gepresenteerd door Hans Sandbergen. En ik ben nooit meer weggegaan. Zo'n plezier bezorgt dat programma mij nog steeds. Daarom draai ik vanavond vooral veel muziek van die drie oude cd'tjes. Als herinnering. Laat ik beginnen met het kwartet van pianist De Brubeck. Met die mooie, wat ijle toon van alt-saxofonist Paul Desmond. Met een nummer dat toevallig ook in mijn tienerjaren bij een eerste aankoop was van dit kwartet. Gun with the Wind. muziek van de jazz-cd'tjes van Ian. Joy Spring, gespeeld door de veel te jong overleden Amerikaanse trompetist Clifford Brown. Met op tenor Harold Land, op bas George Joyner, op drums Max Roach en op de piano Richie Powell, met wie Clifford Brown op 25-jarige leeftijd in 1956 op het leven kwam bij een verkeersongeluk. Uiteraard stond ook Elvin Gerald op de cd'tjes. Daarvan koos ik uit All By Myself. Een power ballad uit 1975 van de hand van Eric Carmen. So Natuurlijk was dat My Funny Valentine. Gespeeld door trompetist Miles Davis tijdens een van zijn beste periodes in de jazz, namelijk 1956. Hij werd vergezeld door Red Garland op de piano, Paul Chambers op bas en Philly Joe Jones op drums. Op het derde jazz-cd'tje van Ian vond ik een vrolijk nummer van trompetist en zanger Louis Prima. De song Pennies from Heaven. In 1936 door Bing Crosby geïntroduceerd in de gelijknamige film. En Louis Prima maakte er een soort rock'n'roll nummer van. Pennies from Heaven. And every time it rains, it rains. is up, up, up, up, up, upside down and trading for a package of sunshine and ravioli. Macaroni, if you want the thing you love, you must have pizza pizzaoli, baby. And when you hear thunder, don't run under a tree. It'll be pennies from heaven for you and me. Now come over here, boy, Sam. And every time it rains, it rains. And don't you know it's crocodiles? of hot in Poland. All over town, all over town, all over town. Be sure that your umbrella is upside down, we live up. How about the holes Was de meer serieuze muziek van de band van Duke Ellington. Een exotische uitvoering van The Mooch. Uiteraard een compositie van Ellington zelf in samenwerking met bandgenoot Mills. Een van de mooiste composities van de introverte pianist Bill Evans was Waltz voor Debbie. Het was een muzikaal portret voor zijn nichtje Debbie en zij moet er zeer vereerd mee zijn geweest. De meeste uitvoeringen speelde Bill Evans met zijn trio. Er is ook een mooie versie samen met jazzcrooner Tony Bennett. Maar op het cd'tje van Ian speelt Evans die mooie wals met alt-saxofonist Cannibal Adderley. Waltz voor Debbie. night and wine. Castles on the Rhine, the Parthenon, the moments on the Hudson River line. rainy afternoon, swinging bassy tunes, and motor trips, and burning lips, and burning toast and prunes. How lovely it was, many's the time night we feasted. And many's the time that we fasted. Oh, well, it was well while it lasted. for the memory of sunburns at the shore, nights in Singapore, and nights have been a headache, but you never were a boy. Many's the time that we feasted. Many's <laughs> the time that we feasted again, we feasted again, oh. for the Memory, een filmsong uit 1938 en toen gezongen door Bob Hope en Shirley Ross en daarna door velen uitgevoerd. Er zijn ook parodies opgemaakt zoals Thanks for the Medicare en Marilyn Monroe gebruikte het als aanvulling op haar felicitatie van president John Kennedy met Happy Birthday Mr. President. Maar hier werd het gezongen door een van die onvergetelijke jazzzangeressen, Sarah Vaughan. En laat ik er maar meteen een onvergetelijke jazzster aan vastplakken. Trompetist, zanger, bandleider, filmster en entertainer Louis Armstrong. Luister naar zijn altijd herkenbare stem in Blues in the Night. Gecomponeerd door Harold Allen met de tekst van Johnny Mercer en afkomstig uit de gelijknamige film uit 1941. Louis Armstrong. My mama done told me... When I was in knee pants, my mama done told me, son, yes, woman, sweet talk, give you the big eye. But when the sweet talking is done, a woman's a two-faced a worrisome thing to leave you singing the blues in the night. Now the rain is falling, yeah, the train is calling. Woo wee, my mama done told me, yeah, that lonesome whistle blowing across the dresser. Yes, my mama done told me. Ah, woo da woo-wee, oh, clickety-clack, easy going back to blues in the night. The evening breeze start the trees a crying in the moonlight is light. When you get the blues. Yeah. kind of song. Mm, he knows things are wrong, and he's right. By two pen, by by your and all from Natchez to Mobile from Memphis to St. Joe, wherever the four winds blow. Yes, I've been to big towns. Oh, it some big talk. But there's one thing I know. A woman's a two-faced, a worrisome thing singing the blues in the night. automobile from Memphis to St. Joe, wherever the four winds blow. Look here, boy, I've been to some big towns. Yeah, dug them all and heard me some big talk, too. But there's one thing I know. Yes, a woman's a two-faced something will leave you singing the blues in the night. Oh, my lowlights, mm. my mama, yeah. my mama was right. Dit was het eerste deel van Vrijdagavond Live met muziek vanuit de bar van Hotel Hoogland. We gaan naar nieuws en reclame met het kwartet van gitarist Wes Montgomery in het nummer One For My Baby and One More For The Road. Tot zo.